Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Vandaag gaat het gebeuren. Trump en Poetin ontmoeten elkaar face-to-face om te praten over de oorlog in Oekraïne. Dat gebeurt vanavond op een Amerikaanse legerbasis in Alaska. Trump wil zo snel mogelijk een staakt het vuren, maar of die er gaat komen is nog maar zeer de vraag. Luister maar, correspondent Geert Groot-Koerkamp die vertelt wat de inzet van Rusland is. Wij willen alleen een staakt het vuren als er een definitief vredesakkoord ligt. Dus eerst onderhandelen dan een staakt het vuren. Precies het omgekeerde van wat eh, Europa en Zelensky allemaal zeggen. Trump zegt dat de kans dat de top helemaal mislukt 25 is. Het duurt nog wel even voordat we meer weten. De ontmoeting is pas om 9 uur vanavond onze tijd. Stefan van Baarle stopt als lijsttrekker van DENK. Hij heeft ruzie met het bestuur van de politieke partij. Waar die ruzie over gaat wil hij zelf niet zeggen... maar bronnen zeggen tegen mijn collega's dat het te maken heeft met de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Mogelijk wil Van Baarle door op te stappen het bestuur dwingen om weg te gaan. En komt hij later weer terug. Flinke rellen in Servië. Een boze menigte bestormde en plunderde het kantoor van de grootste regeringspartij daar. Ramen werden kapotgeslagen en meubels en papieren gingen met de railschoppers mee naar buiten. Ook op andere plekken in Servië werd gedemonstreerd door mensen die de regering corrupt vinden. Meer dan 40 agenten raakten daarbij gewond. En FC Utrecht gaat voor het eerst in 15 jaar Europa weer in. De club won met 2-1 van Servet uit Zwitserland en is door naar de play-offs van de Europa League. De Utrechtse goals kwamen allebei van Victor Jensen, was te zien bij Ziggo Sport. Rodriguez naar zijn linker, Rodriguez met het schot en dan is daar wel de 1-0. Work terugleggen Jensen, 2-0. FC Utrecht gaat Europa in, dat is de conclusie. Ja, alleen welk toernooi, dat is nog niet zeker. Als Utrecht de play-offs wint, gaan ze in de Europa League spelen. En anders wordt het een niveautje lager in de Conference League. Die laatste league is ook nog in zicht voor AZ.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 sin van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Alaska zijn de eerste Russische delegaties aangekomen... voor de top tussen de presidenten Poetin en Trump. Demonstranten zijn er de straat op gegaan om hun steun uit te spreken voor Oekraïne. Op de VN-top over het tegengaan van plastic afval is geen akkoord bereikt. Er doen 175 landen mee. Een van de grootste strijdpunten is een limiet op de productie van nieuw plastic. Inwoners van conflictgebieden hebben steeds vaker te maken met seksueel geweld.